Gert Kluk met het NOS Journaal. De Franse president Macron gaat... poging had de man een student met grof geweld tegen de grond gewerkt. Van het incident zijn videobeelden waarop de lijfwacht goed herkenbaar was... ook al droeg hij een ME-helm. Volgens het Elysée zijn er nieuwe feiten bekend geworden... waardoor het ontslag noodzakelijk is. De lijfwacht zou intussen door justitie worden ondervraagd. Zo'n 40.000 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn op deze laatste dag op weg naar de finish. De eerste deelnemers zijn inmiddels binnen. De allereerste was om half negen, al binnen rolstoelen Ronald van Dort uit Ridderkerk. De Zuid-Koreaanse oud-president Park krijgt een hogere gevangenisstraf. In april werd ze veroordeeld tot 24 jaar cel voor machtsmisbruik en omkoping. Nu komt daar nog acht jaar bij voor het misbruiken van staatsgelden en het overtreden van de kieswet. Park en een vertrouweling haalden grote bedrijven als Samsung over om haar financieel te steunen in ruil voor politieke gunsten. De Nederlandse autobranche waarschuwt voor teruggedraaide kilometertellers in auto's die uit Duitsland zijn geïmporteerd. Bij 1 op de 5 auto's is iets mis en bij 1 op de 10 is zeker gerommeld, zeggen de vereniging Aanpak Tellerfraude en de Rijksdienst voor het Wegverkeer na onderzoek. In de helft van de gevallen was de kilometerstand tussen de 10.000 en 50.000 kilometer teruggedraaid. Pomphouders klagen over de haperende bevoorrading van benzinepompen. Soms blijven de tanks een paar dagen leeg. Volgens Beta, de branchevereniging van zelfstandige pomphouders, speelt het probleem in het hele land. Oliemaatschappijen en transporteurs kunnen maar met moeite chauffeurs voor tankauto's vinden. En door de lage waterstand in de rivieren kunnen tankers minder benzine vervoeren. Het weer tamelijk zonnig, maar ook flinke stapelwolken. In het zuiden en zuidoosten vanmiddag kans op een onweersbui.